Marnix Zampersen met het NOS-journaal. In verschillende Europese steden zijn afgelopen dag honderdduizenden mensen de straat op gegaan bij pro-Palestijnse demonstraties. In Rome liep het protest uit op rellen. Ruim 250 mensen zijn aangehouden. Tientallen agenten raakten gewond. In Londen werden 500 mensen aangehouden bij een protest van de verboden actiegroep Palestine Action... Ook in Spanje waren grote demonstraties. In Barcelona raakten bij ongeregeldheden 20 agenten licht gewond. Delegaties van Hamas en Israël gaan maandag in Egypte indirect met elkaar in gesprek over Trumps plan om de oorlog in Gaza te stoppen. Eerst moet een akkoord worden bereikt over de vrijlating van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Als dat is gelukt, gaan volgens het plan van Trump de 72 uur in... waarin alle levende gijzelaars Gaza mogen verlaten. Israël zou in ruil daarvoor 1700 Palestijnse gevangenen willen laten gaan. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie pepperspray en een waterkanon ingezet... tegen demonstranten die het presidentieel paleis probeerden te bestormen... Er waren tienduizenden mensen op de been die zich verzetten tegen de regeringspartij Georgische Droom. Die wil volgens de demonstranten de invloed van Rusland vergroten. In Wasseraar heeft de politie een gekraakte villa ontruimd. Ruim 30 krakers waren afgelopen dag het pand binnengedrongen. De politie begon in de avond met de ontruiming en heeft zo'n 25 krakers afgevoerd. Het Rijksmonument staat al jaren leeg en werd al eerder gekraakt. Volgens Omroep West is de villa van een omstreden vastgoedeigenaar die er niets mee doet. Het weer de komende uren wisselvallig met veel buien, af en toe met onweer. Vooral aan de kust blijft het hard waaien. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag minder wind, maar wel weer buien. Tussendoor is er wat zon bij een graad of 15.